Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Amerika zegt dat Taliban daar Mansour naar alle waarschijnlijkheid is gedood bij een aanval met een drone. De luchtaanval werd vandaag uitgevoerd in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan, meldt het Pentagon. Mansour gold jarenlang als de tweede man van de Taliban. Hij werd vorig jaar gekozen als opvolger van Mullah Mohammed Omar, die in 2013 overleed. Mansour is al vaker dood verklaard. Eind vorig jaar liet hij in een audioboodschap nog weten alle geruchten over zijn dood als propaganda van de vijand te beschouwen. Louis van Gaal wordt ontslagen bij Manchester United en zijn opvolger is José Mourinho. Dat meldt de BBC op basis van bronnen binnen de club. De clubleiding lijkt het na twee magere jaren onder zijn leiding tijd te vinden voor verandering. Mourinho werd eind vorig jaar ontslagen bij Chelsea. Het nieuws komt op de dag dat Van Gaal met Manchester United zijn eerste hoofdprijs in de wacht sleepte. United won de finale van de FA Cup met 2-1 van Crystal Palace.